Van twee uur. Dit is Renate Evers met het maar aanblijven. Een motie van wantrouwen van de SP kreeg geen meerderheid. Een aantal oppositiepartijen wil wel dat de minister een plan opstelt over hoe de Kamer in de toekomst beter kan worden geïnformeerd. Van der Steur heeft al laten weten dat hij dat niet gaat doen. Zo'n plan wordt gezien als het onder toezicht stellen van de minister. De Kamer vindt dat Van der Steur niet goed heeft gehandeld in de kwestie maat. De minister heeft de forensisch expert pas laat excuses aangeboden nadat hij hem onterecht had beschuldigd. Twee Amerikaanse wetenschappers zeggen dat er nog een planeet in ons zonnestelsel moet zijn. Die zou ver achter Neptunus staan, aan de rand van het zonnestelsel. De astronomen hebben hem planeet 9 genoemd. De twee hebben de planeet niet gezien. Het bewijs voor het bestaan is gebaseerd op berekeningen. Volgens de wetenschappers is de planeet tien keer zo groot als de aarde... en doet hij er 15.000 jaar over om rond de zon te draaien. Op Ameland zijn gisteren twee gestreepte dolfijnen aangespoeld. De dieren die al dood waren werden gevonden door wandelaars. Gestreepte dolfijnen worden in de Noordzee maar heel af en toe gezien. Meestal blijven ze in warmere wateren. De dolfijnen zijn naar de Universiteit Utrecht gebracht en daar wordt onderzocht waardoor ze zijn doodgegaan. Het verkeer moet vannacht en morgen vroeg rekening houden met gladheid en dichte mist. Het vriest op veel plaatsen en daardoor kan mist aanvriezen op plaatsen waar niet is gestrooid. Het zicht daalt op veel plaatsen tot minder dan 200 meter. En waarschijnlijk zal de ochtendspits ook nog last hebben van de dichte mist. Het weer, het koelt af naar min 8 in het noordoosten tot plus 1 aan zee. Overdag eerst grijs, maar in de middag ook af en toe zon.